Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese politieorganisatie Europol heeft 25 mensen opgepakt... die beelden van kindermisbruik hadden verspreid. Die beelden waren gemaakt met AI. Fake dus, maar dat maakt het volgens Europol niet minder onschuldig. Daar zijn kinderen voor misbruikt omdat die modellen, die AI-modellen, moeten getraind worden. En waar ze niet op getraind worden, dat kunnen ze niet vervaardigen. Dus eh, er zijn helaas kinderpornografische datasets, dat noemen ze geannoteerde sets, die als kinderpornografisch zijn gekenmerkt en die helaas eh, in sommige van die omgevingen ook gebruikt worden. De hoofdverdachte in de zaak is een Deen. Hij bood de AI kinderporno aan op een online platform waarop iedereen de beelden kon kopen en vervolgens bekijken. Er zijn ook vier mensen in Nederland die een waarschuwing daarvoor hebben gekregen. Degene die het Songfestivalnummer van Cloud een dag voor de release lekte... blijkt een student van 18 uit Azerbeidzjan te zijn, schrijft het AD. Hij zette het nummer online op zijn Eurovisie fanaccount. Zelf zegt hij dat het nummer van Cloud al was uitgelekt... en dat hij het gevonden had op een geheim Telegram-kanaal... dat vaker dit soort leaks deelt. Het label van Cloud en Cloud zelf waren in ieder geval niet blij met zijn actie. Online krijgt de student nu ook allemaal bedreigingen binnen... omdat hij het nummer van Cloud voor de release online had gezet. De drie berberaapjes die dinsdag uit de apenhul ontsnapten... woonden pas een week in het park. De dierentuin zegt dat de aapjes waarschijnlijk gespannen waren... en in paniek raakten. Toen ontsnapten ze, maar hoe ze dat hebben gedaan is niet bekend. Ze werden later teruggevonden in een boom in de buurt van de dierentuin. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorselectie bekendgemaakt... voor de komende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje. De kwartfinale in de Nations League is dat. Tussen alle namen zit ook weer Memphis Depay. Hij keert na ruim zeven maanden terug in de voorselectie van Oranje. Zo verrassend is dat alleen niet, zegt mijn sportcollega Jeroen Stekelenburg. Wat meespeelt en wat het geluk is voor Memphis... is dat de twee spitsen die eigenlijk de kans hebben gekregen... In zijn eh, tijdens zijn afwezigheid, Brian Brobby en eh, Joshua Zirkzee... dat die niet een verpletterende indruk hebben gemaakt. Dus je voelde wel een beetje aankomen dat Koeman eh, nu weer voor Memphis ging kiezen. Want hij zit nu bij de voorselectie... en ga er maar vanuit dat hij straks ook bij de definitieve selectie zit. Nou, verder is ook duidelijk dat Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee... dus niet in de voorselectie van Koeman zitten, net als Joey Joey Veerman. Frenkie de Jong die zit er wel weer bij. Bij de eerste wedstrijd tussen Oranje en Spanje spelen ze op 20 maart in de Kuip in Rotterdam. Het weer, het is overal droog. Op sommige plekken ook af en toe nog wat zon en een graadje of 7.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 In the thick of healing, yeah. fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. day, day, day, day. the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. day. I'm glad. Thank you for joining us for Happy Headline News from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One must look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.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 put your troubles aside Put all your winter sorrows Hang them out to dry Throw it away, we gotta throw it away All the colorful days, my friend Are coming around again Yeah, yeah, mm, yeah, yeah I can feel a change of fortune No more riding on my love weight is off my shoulders As my feet become unstuck Another good time's on which we do again. Yeah, yeah, oh, the sunshine. Yeah. jumping. in my shoe. Jumping in my shoe. jumping. in my, shoe. the body. the body. the body. the body. The body. the body. the body. the body. something hurting. And the voice said, something's jumping in your direction Jumping in your shirt.